Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het WK is zoals altijd een legioen Oranje-fans aanwezig. Nou hoor, lekker oranje. Mooi feestje vandaag. Het kan niet beter. En dat is prima. En 50 fans zijn er nu ook weer bij, omdat ze worden betaald door Qatar. Het land betaalt de vlucht en het verblijf tot de finale op 18 december. En de social media posts die ze doen moeten positief zijn... en die gebruikt Qatar dan voor de marketing. Het is volgens Oranje fans voor het eerst dat het allemaal betaald wordt. Qatar ligt al jaren onder vuur... omdat er bij de bouw van de stadions honderden, misschien wel duizenden arbeiders zijn omgekomen. De president van Zuid-Korea is langsgegaan bij de rampplek. Gisteravond raakten mensen in de verdrukking in de smalle straten van de hoofdstad Seoul. Er werd volop Halloween gevierd, maar door verdrukking kwamen 153 mensen om het leven. Tim studeert in Seoul en zag het steeds drukker worden. Het was overvol. Je kon eh, nergens meer eh, naartoe. Je kon alleen met de menigte meelopen, want er was geen andere optie om ergens uh, tussenuit, te, tussenuit te lopen. Er is een periode van nationale rouw in Zuid-Korea. In Borkelo in Gelderland is vanochtend een motorcrosser om het leven gekomen. De man van 23 reed over een parcours met andere crossmotoren. Even voor 12 ging het mis. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. En een lekker zonnetje en temperaturen boven de 20 graden... dat klinkt nou niet echt als een winters kersttafereeltje. Toch is het dringen geblazen bij een tuincentrum in Duiven. De echte kerstlovers hebben zich verzameld om te genieten van het kerstspektakel in korte broek. het kan, het wordt 25 graden zeggen ze, dus eh, ik vind het ver, verre van koud. Uh, beetje raar om zo hier tussen de kerstspullen te lopen, maar eh, het kan. We hebben toch het idee van, dus we gaan nu naar de kerst. We, kunnen, we hebben nu de kinderen vrij, we kunnen nu naar de draaimolen, naar de speeltuin en de show bekijken. Toch zijn er in het winterwonderland ook wat zomerse kerstballen te vinden. IJsjes hè, dan, eh, met spikkeltjes en de raket. En voor als je iets meer te besteden hebt, de sorbet. Heb je trouwens volgens de medewerker van het tuincentrum ook meteen de kerstboomtrend voor het jaar te pakken. Alles wat eetbaar is, mag de boom in. Het weer nog, het is zonnig zacht, tussen de 18 en 22 graden. Morgen iets koeler en meer wolken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is wat vertraging op de A9 Diemen richting Amstelveen.